Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het Nederlandse spoorwegnet wordt tussen nu en 2050 voorzien van ERTMS. Dat Europese digitale beveiligingssysteem vervangt het oude systeem met seinen... dat op veel plaatsen tientallen jaren oud is. Over de aanleg van ERTMS wordt al jaren gediscussieerd. Staatssecretaris Van Veldhoven noemt het van cruciaal belang om op het drukkere spoor treinen sneller en dichter achter elkaar te laten rijden. Vakbonden FNV en de Unie zijn blij dat de privatisering van Holland Casino voorlopig niet doorgaat. Minister Dekker had een privatiseringsplan gemaakt, maar de Eerste Kamer ziet bezwaren. De bonden waren bang voor verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Ook met het oog op het voorkomen van gokverslaving en anti-witwasbeleid... vinden de bonden het goed nieuws dat Holland Casino voorlopig in staatshanden blijft. In de zaak van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise uit 2013... hebben Nederland en Rusland een schikking getroffen. Greenpeace krijgt ruim 2,5 miljoen euro van Rusland... als vergoeding voor schade aan het schip, gemaakte onkosten... en smartengeld voor de opvarenden. In de Ridderzaal in Den Haag is gevierd dat in Nederland 100 jaar algemeen kiesrecht bestaat. Tweede Kamervoorzitter Ariep zei dat we ons niet altijd realiseren hoe bijzonder het is dat iedereen mag stemmen. Bij de bijeenkomst waren behalve Eerste en Tweede Kamerleden en het kabinet... ook de koning en de koningin en jongeren die dit jaar voor het eerst mogen stemmen. En Ajax-trainer Erik ten Hag heeft de Rinus Michels Award ontvangen... voor de beste trainer van het seizoen. Hij werd met Ajax landskampioen, won de beker... en haalde de halve finale van de Champions League. Internationaal kregen de Amsterdammers veel lof voor hun spel. Ten Hag kreeg de prijs ook in 2016... toen hij trainer was van FC Utrecht. Het weer nog bewolking, in het zuiden en oosten regen. Het is 13 tot 16 graden, morgen af en toe zon, een enkele stevige bui en vrij warm.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 Komt door een te hoge vrachtwagen. Rijkswaterstaat verwacht rond half zeven eh, die rijstroken weer vrij te geven. Bij Alkmaar loopt het vast op de A9 richting Den Helder. Tussen Akersloot en Heilo staat 3 kilometer. Dan is de vertraging zo'n 10 minuten.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 you will. Did you ever make it out of that town when nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out. Satan! when you're ready, come on and tell me. I'm gonna be right there with you for the yell, see? Yeah, cause I'm talking about a change. I'm talking about a change of lifestyle. The way you went to me was very strange. Stay tuned for a while. I could have been a criminal because I live like an animal. A whole prison, a man that was terrible. I was a kid, so I tried to live with it. Thinking I was a weak individual, but I was not. I was so strong until the music helped me get along.